ZFM Verkeersinformatie. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er is weinig aan de hand in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 60 kilometer file. Wat vooral opvalt is een ongeluk op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Blarikum. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Baren is de vertraging een uur. Op de A7 Zaanstad Horen bij Purmerend 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten op de A10 bij Amsterdam over Amstel. Op de N247 Amsterdam-Horen doe je er 10 minuten langer over bij Waterland Noord.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 Yeah, you know the joke's on you. You ever try your luck with a pickup line, but you just sucked. You tell yourself it wasn't you. sans autre She wants some more bring the cool whip. Then I want you to strip. See you is my new chick, so we get our grind on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. I see I lying on phones when she know they She Got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you got to prove my man wrong. I'ma play this Van Draws. You gon' take your pants off, I'ma play this Gladys Knight. Me and you gon' get right. Come to rockin' the rhythm like Marvin and Luther. I can tell you when I'm messin' with Kyle, man. A twist, spun a shot, and I be sippin' Hennessy. Piss on my Marie, while I smoke a bee. You can pick with me, put it on the G. And now it's... Come with me and sip on some Evelyn champagne. You ain't no two stickin' working like the whispers. Hit the stoplight, move it to some eyes. These rims still movin', so I pop a little spinners while I'm smokin' on the beat. dippin' through the streets, poppin' up a beat, and I got the heat on the 23. And I do it my earth in the wind, smoking fire. Let me get your sheets wet, listening to keep sweat. Put you in the days remains, fulfilling up with every temptation. Slow jamming, having deep set. You ready for the world, girl?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 You guess the roll with the plan, cause I'm not the knock. keep you to my home, we get it on. the phone, to get you going. I'm making more. And I do It jij. Ik dacht dat jij beter wist.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 I'm a chameleon, I'm always in disguise. I read your future, but it's written in the cheap as words. I'm walking away before I do, I'll flip the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you.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 NS sleept de gemeente Almere voor de rechter. Het spoorbedrijf vindt de subsidie die Almere betaalt voor de nachttrein van concurrent Arriva onterecht. De Italiaanse premier Meloni heeft het rampgebied in Sicilië bezocht. Door een aardverschuiving bij de stad Niskemi staan nu huizen aan de rand van de afgrond. Het weer. Vanavond trekt een sneeuwzone vanuit het noordoosten richting het zuidwesten. En ook morgen kan er lichte sneeuw vallen bij 0 tot 4 graden. Dit is ZFM. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Da, da, da, da. The smell of your skin Of my own protection, baby.